8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is verdeeldheid over het invoeren van een corona-app in Nederland. Een derde van de mensen wil zo'n app wel installeren. Een derde twijfelt en nog eens een derde ziet het helemaal niet zitten. Blijkt uit onderzoek van drie Nederlandse universiteiten en het RIVM. Er zijn onder meer zorgen over de privacy van gebruikers. De onderzoekers zeggen dat ze zulke grote tegenstellingen niet eerder hebben gezien. Doel van de app is om gebruikers te melden of ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. De app wordt nog ontwikkeld. Het kabinet moet meer geld uittrekken voor het onderwijs... om te voorkomen dat het extra hard wordt geraakt door de coronapandemie. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan de ministers Slop en van Engelshoven. Er is volgens de raad vooral extra geld nodig om iets te doen aan het lerarentekort... en de kansenongelijkheid. De kerkelijke gemeenten binnen de protestantse kerk Nederland... hebben samen zeker een miljard euro aan vermogen in kas. Dat stelt een speciale commissie van PKN... die de vermogenspositie van de protestantse kerken onderzocht. De kerken zouden niet gericht moeten zijn op het instand houden van vermogen. Het geld zou moeten gaan naar activiteiten van de kerk... en de samenleving, vindt de commissie. Het optreden van de gemeente Amsterdam en de politie rond het antiracisme-protest op de Dam moet extern worden onderzocht, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Die vergadert er morgen over. Door de drukte konden betogers geen anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Toch werd de demo niet afgebroken en dat leidde tot ophef. In Houston wordt later vandaag George Floyd begraven. De zwarte man die in Minneapolis omkwam door politiegeweld. Gisteren was er een waken voor hem in een kerk in Houston. Floyd lag opgebaard in een open kist. Duizenden mensen liepen daar langs om hem zo de laatste eer te bewijzen. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad een kwartier vertraging bij de afrit Zaandijk. Er zijn technische problemen met de spitsstrook.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 I'll you up and belong so koude buren. Lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, wat een huren, wat een Weinig zon, weinig zon en veel behang. morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. did not do it, babe. I won't stop until I get. I won't stop. You ain't seen nothing, babe. en I've been flicking over stations, I've been clicking through the sites. Read every newspaper, but I'm still not right in the head.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 Say, I wanna be. right. Wish me love, a oh, wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a butterfly tease. Wish me love, a oh, wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a crocodile cheese. Get up!